Dielke Teertstra met het NOS Journaal. De toestroom van asielzoekers leidt tot capaciteitsproblemen bij de politie. Voor de beveiliging van de opvanglocaties zijn zoveel extra agenten op de been... dat elders een tekort dreigt te ontstaan. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse burgemeesters. Ze zeggen dat als de vluchtelingenstroom aanhoudt... er andere oplossingen moeten komen. De burgemeesters denken aan de inzet van particuliere beveiligers... of gemeentelijke handhavers. In Cameroen zijn elf doden gevallen bij twee zelfmoordaanslagen. Het gebeurde in de stad Maroua in het noorden van het land. Wie er achter de aanslag zit is nog niet bekend, maar in het gebied is terreurgroep Boko Haram actief. Gisteren vielen in buurland Tjaad bijna 40 doden door aanslagen van Boko Haram op een vismarkt en een vluchtelingenkamp. In dat kamp zitten mensen die op de vlucht zijn geslagen voor het geweld van de terreurbeweging voor de Belgische kust is begonnen met het leegpompen van het vrachtschip Flinterstar. Het Nederlandse schip kwam dinsdag in aanvaring met een tanker en ligt sindsdien vast op een zandbank. Naar verwachting gaat het minstens vijf dagen duren om alle dieselolie van boord te krijgen. Hoeveel er al in zee is gestroomd is onduidelijk. Pissebedden, spinnen en regenwormen zijn de bodemdieren die het vaakst voorkomen in de Nederlandse tuinen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie waar een paar duizend mensen aan hebben meegewerkt. Ze doorzochten tuinen, parken, balkons en groene daken en vonden de drie soorten in meer dan 90% van alle tuinen. Andere bodemdieren die vaak voorkomen zijn slakken, mieren en duizendpoten. Dan nog het weer. Het is zonnig, maar ook vrij fris. Er staat een stevige oostelijke wind bij maximaal 12 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder en voor het eerst dit najaar kan het gaan vriezen.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 Op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Richting Amsterdam is de A44 tot maandagmorgen dicht. Veel mensen rijden nu om via de N208 Sassenheim richting Haarlem. Bij Hillegom staat 3 kilometer. En door werkzaamheden in Haarlem op de N205 Zwanenburg richting Haarlem.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 We volgen live de Grand Prix van Rusland. Parijs Tours, Nederland-Bulgarije. Dan hebben we het over volleybal. Lokale en regionale informatie. We hebben sport, weer, dier van de week... En we volgen ook nog eh, de finale races. Daar zijn nu de Blank Pain Spirit Series, de BMW Challenge en de Porsche GT3. Die komen er ook nog aan bij het circuit Park Zandvoort. En dat alles omlijst met plezierige muziek tot aan 5 uur vanmiddag. Met Anders Bergen. Ja, daar ben ik weer eens een keertje. En hier is Nick Kamen met I Promise Myself.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 I Promise Myself. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, we gaan even kijken naar de Grand Prix van uh, Russia, oftewel de Grand Prix van Sochi. Ehm, ja, Max Verstappen die startte wel van plek 9... Maar eh, kwam eh, in de eerste ronde hardhandig in aanraking met Hulkenberg. En vertrok dan vanaf plek 18. En rijdt inmiddels op plek 14 met 4,8 eh, seconden achterstand op eh, plaats 13. En die wordt op dit ogenblik eh, vertolkt door Maldonado. Die kent hij natuurlijk al lang. Goed, hoe zit de stond naar 37 van de 53 ronden eruit in Sochi? Op 1 Lewis Hamilton, 2 Sebastian Vettel, 13 seconden achterstand. Sergio Perez, die staat op plek 3 met 19,6 achterstand. Daniel Ricciardo op plek 4 5 Valtteri Bottas. 6 Kimi Raikkonen. 7 Carlos Sainz Jr. Ja, hij doet gewoon mee. En dan 8 Daniel Kviat. 9 Felipe Massa. 10 en Jensen Button. En uh, Max dus op plek 14 met uh, bijna 50 seconden achterstand. Goed, dit is CFM. Je luistert naar de lokale omroep voor Zandvoort en Bentveld. En uh, we draaien nu een plaat uit 2001 van Titio. En deze beste video had eh, maar één hit. Is trouwens de Halses van Nene Cherry. Maar eh, ja, Nene Cherry is eh, opgegroeid door haar schoonvader. Haar stiefvader, dat zou ik moeten zeggen. Goed, niet zo dus. Missing I Was Lucky. En daarvoor Titio Come Along. We gaan even wat eh, sport van gisteren en vandaag eh, met je behandelen. Want eh, de Nederlandse volleyballers hebben op het Europese kampioenschap in Bulgarije en Italië ook een tweede poolwedstrijd gewonnen. De ploeg van coach Guido Vermeulen was in Sofia verrassend te sterk voor Duitsland. Het werd 3-2 met de setstanden 17-25, 25-23... 22, 25, 25, 21 en 15, 13. Oranje is nu zeker van een plek in de tussenronde... en kan zelfs nog eerst in de groep worden. Dan is de ploeg direct geplaatst voor de kwartfinales. De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Bulgarije en Italië... ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Dus eh, bootscoach Guido Vermeulen gaf zijn team... en in het bijzonder Dick Kooi een pluim... Want Duitsland staat op de wereldranglijst 15 plaatsen hoger. 10 om 25 wel te verstaan. En werd het afgelopen WK nog derde. Na de eerste set ging Oranje steeds beter spelen. Eh, Nederland nam in de laatste twee sets snel een ruime voorsprong... en bleef daarna een, de goede kant van het scoren. En Dick maakte maar liefst 28 punten. Om drie uur is eh, de wedstrijd trouwens Nederland-Bulgarije... en die nemen we vandaag ook nog mee. Dani Pedrosa heeft eh, vandaag de 50ste MotoGP-zege in zijn carrière geboekt... De Spanjaard vond op zijn Honda in de Grand Prix van Japan... voor klassementsleider Valentino Rossi... en dienst naaste concurrent eh, Jorge Lorenzo, beide op de Yamaha. Lorenzo ging lang aan de leiding in de race op eh, Madeki... maar zag zijn landgenoot toch nog langzij steken na een remfout... Pedrosa had bovendien zijn banden gespaard... en dat voordeel ten opzichte van Len Lorenzo buiten hij volledig uit. Tot overmaat van ramp voor Lorenzo kwam ook Rossi hem nog voorbij... waardoor die de voorsprong op het klassement liet uitbouwen. Heel jammer, want als het eh, wegdek niet opdroogde had ik gewonnen. Er was één droge lijn en ik kon ze niet volgen, somberde Lorenzo. Nu is er maar één doel en dat is de resterende drie races winnen. Dat zei dus Lorenzo, want daar zijn nog eh, maximaal 75 punten te verdienen. En Rossi heeft een voorsprong van 18 punten op Lorenzo. We blijven even in Japan, want eh, Stan Wawrinka heeft vandaag in Tokio... Eh, zijn vierde toernooizegen van het seizoen behaald. Hij was in de eindstrijd te sterk voor uh, Benoit Paré... Wawrinka was als eerste geplaatst in Japan... en versloeg zijn Franse tegenstander in twee sets 6-2 en 6-4. Na ruim een uur was de partij voorbij. Voor de 30-jarige Zwitser was het zijn vierde finale plaats dit jaar in een ATP-toernooi. Het is ook zijn vierde eindzegen. Eerder zegevierde hij in Chennai, Rotterdam en Parijs. Paré had in de halve finales nog verrassend afgerekend met titelverdediger Kai Nishikori maar kwam er tegen Wawrinka niet aan te pas. In de eerste set was Wawrinka duidelijk stabieler en in de tweede set leefde Paré in de laatste game zijn service in. Het eh, WTA-toernooi van Peking is gewonnen door Garbine Muguruza. Spaanse won in de finale met 7-5 en 6-4 van de Zwitserse Tamea Basinski. De wedstrijd stond in het teken van veel service breaks... Basinski moest maar liefst zes keer haar opslag inleveren. Mukuruza vier keer. Voor Mukuruza betekent haar eerste WTA-titel van 2015. Goed, ik heb ook nog eh, een klein beetje triest nieuws. Want eh, gisteren is ehm, ja, helaas overleden de Schotse zanger Jim Diamond... op 64-jarige leeftijd in Londen... En hij scoorde in de jaren 80 enkele hits met zijn band PhD. I Won't Let You Down was van PhD. Maar hij scoorde ook solo met eh, I Should Have Known Better, I Won't Let You Down dus. En High Ho Silver.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 I cry. The tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you'll come back. Jim Diamond. Should have known better. Wat een prachtplaat is dit uit de jaren 80. 25 jaar. ZFM. Westkust. Weerbericht. Ja, en wie ook eh, in een eh, slaap is, maar hij is nog steeds in leven hoor. De wees niet ongerust. Lex van Hoorn is in eh, winterslaap gekomen. Dus dat betekent dat we het weer van iemand anders moeten scoren. Nou vandaag is het prachtig weer. Met volop zonneschijn. Er is ook wat sluierbevolking, Maar daar heeft de zon geen last van. Het blijft droog en er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee krachtige oostenwind. En met die wind wordt koude lucht aangevoerd, waarin de temperatuur oploopt naar waarde omstreeks de 11 graden. Vanavond en koude nachten is het nagenoeg helder en bij een tot matig afnemende oostenwind daalt de temperatuur naar waarde tussen de 2 en 4 graden. Kort gezegd gewoon koud. Morgen schijnt de zon, maar het trekt met name in de ochtend ook sluierbewolking over de regio. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee soms een vrij krachtige oosten- en noordoostenwind. De temperatuur wordt niet hoger dan 10 graden. Nou de lange termijn dan. Dinsdag, woensdag en donderdag blijft het droog met geregeld zon. De wind waait uit het noorden en noordoosten en is zwak tot matig van kracht... en de temperatuur loopt op naar 10 tot 13 graden. Vanaf vrijdag neemt de bewolking toe en ook de kans op regen. De temperatuur wordt wat hoger en stijgt verloop volgend weekend naar 13 tot 15 graden. Lex van de Hoorn kan je nog trouwens eh, nog steeds eh, op internet vinden. Zijn pagina dan eh, www.meteopagina.nl. Daar kan je wel alles vinden over het weer. En voor Lex, ja, deze is een klein beetje voor jou. Forever Autumn, Justin Hayward van The War of the Worlds. For three days I fought my way along roads packed with refugees. The homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. By the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone. The summer sun is fading as the year grows old.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 Through autumn's golden gown our way. You always love this time of year. Those four population panicked and ran, and I was swept along with them, aimless and lost without carry. Finally, I headed eastward for the ocean and my only hope of survival, a boat out of England.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 Dogs snarled and whined, the horses' bits were covered with foam, and here and there were wounded soldiers, as helpless as the rest. wading up the Thames, cutting through bridges as though they were paper. Waterloo Bridge, Westminster Bridge. One appeared above Big Ben. before in the history of the world that such a mass of human beings moved and suffered together. This was no disciplined march. It was a stampede, without order and without a goal. Six million people, unarmed and unprovisioned, driving headlong. It was the beginning of the rout of civilization, of the massacre of mankind. enviously at those safely on board, straight into the eyes of my beloved Carrie. At sight of me, she began to fight her way along the packed deck to the gangplank. At that very moment, it was raised, and I caught a last glimpse of her despairing face as the crowd swept me away from her. Like the sun through the trees. Ja, wat mij betreft de ultieme herfstplaat. Ook omdat er eh, de, vandaag de eerste dag is dat het echt zo koud is... en dat je de winterjas moet pakken. Justin Hayward, Forever Alton, hoorde je voorbij komen hier bij eh, Zandvoort op zondag. Bracht de tijd op tien over half drie. En voor de volgende plaat, eh, ja, ik neem aan dat die eh, plaat veel gedraaid gaat worden door Oko Beuving.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 Sam Smith heeft eh, de nieuwe eh, eh, titelsong van de Spectre James Bond film geschreven. Die heet A Writings on the Wall. En daarachter hoorde je Adele. Die deed de vorige single, dat was Skyfall. Maar dit was een oudje van haar, Chasing Pavements. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, we gaan even kijken naar de Grand Prix van Rusland. Sochi eh, is afgevlacht na 53 ronden. Het was een eh, spannende finale, kan ik wel zeggen. Want eh, op het laatste moment uh, tikte Raikkonen Bottas eraf. En ehm, ja, die viel dus uiteindelijk ook nog uit de eindstand is eh, voorlopig 1 Lewis Hamilton op 6 seconden gevolgd door Sebastian Vettel. De derde Sergio Perez. In de Force India 4 Felipe Massa in de Williams. Kimi Raikkonen 5. Daniel Kviavat op nummer 6. Uh, 7 Felipe Nasser. 8 Pastor Maldonado. 9 Jensen Button. En 10 Fernando Alonso. En onze eigen Max Verstappen die haalde net niet de punten, want die werd elfde. Maar het is voorlopig, want misschien krijgt Rijkonen nog een straf. Dus eh, misschien eh, gaat hij dan ook nog een plekje opschuiven. Gaan we even naar de finale races kijken, want... Eh, Peter Hoevenaars heeft de eerste Cup Challenge Benelux race op het Park Zandvoort overtuigend gewonnen. En daarmee tevens het kampioenschap behaald. Met de pole position, snelste raceronde en zegen scoorde Hoevenaars optimaal. En met vooral, eh, vooraf al vier punten voorsprong op zijn rivaal Max van Splunteren... kan de titel hem nu niet meer ontgaan. Waar de races in de Cup Challenge dit seizoen vaak erg spannend waren... was dat deze race bepaald niet het geval. Alle Porsches reden op enige afstand van elkaar. Alleen Xavier Maasen passeerde bij de start Pieter Schothorst... en Yannick Hoogaars wist in de twaalfde ronde Jurgen van Hover voorbij te gaan. Maar ze viel uit met een kapotte linkerachterband... en daarmee zijn alle wapenfeiten eigenlijk wel vergemeld. Uitslag Peter Hoevenaars, eerste Pieter Schotters, tweede Dylan Dardale op eh, plek 3... Yannick Hooghaars 4, 5 eh, Jurgen van Hover, 6 Yves Noël en op 7 Hans Fabri. Goed, er worden nog eh, finale races gereden. Eh, dat later in het programma. Maar eerst Billy Preston en Sarita met It Will Come In Time. It will come in time, you just be patient. Everything that's yours will get to you. Just because some others get theirs early. Don't you worry, yours is coming too. You got to keep on doing what you know. someday, and it will be there. Everything you hope that it be. You love it you have worked and waited. When it's yours, you'll let the whole world see.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 Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the make me feel the cold. It's written in our stories, written on the wall. This is our call. een van de ontdekkingen dit jaar. Lost Frequencies. Komt trouwens uit België. En ehm, de man die erachter zit is eh, de Belgische disjockey en producer Felix de Laat. hij heeft eh, in, eh, vorig jaar een nummer gehad, Are You With Me? Het origineel is namelijk van Easton Corbin. Maar nu scoort hij dus een grote hit met Reality. Het is drie minuten voor drie. Coming Out Day, 11 oktober 2015. En ehm, ja, een groep die al lang uit elkaar is, scoorde in 1987 een hit. De naam is afgeleid van de naam van de Vulkaanse priesteres uit de oorspronkelijke serie van Star Trek.